If I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said. mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars.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 Het goud ging naar de Tsjechische Sablikova, zilver naar de Duitse Beckert en brons naar de Canadese Groves. Titelverdedigster Irene Wust werd zevende. Renate Groenewold eindigde als tiende en Diana Valkenburg reed de elfde tijd. Econoom en oud-columnist Jan Pen is overleden. Pen was een van de bekendste economen van het land. Vorig jaar werd in verschillende media zijn overlijden ten onrechte gemeld. Pen schreef vanaf de jaren 50 columns over economie, onder meer voor het Parool. Hij was 30 jaar lang hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jan Pen overleed gisteren. Hij zou vandaag 89 jaar zijn geworden. De Amerikaanse stafchef Mullen is tevreden over het verloop van het offensief in Zuid-Afghanistan. Volgens hem ziet het er naar uit dat er een goed begin is gemaakt. De aanval op Marja begon zaterdag. Marja is een belangrijke basis voor de Taliban en een centrum van de opiumproductie. Bij raketbeschieting op de stad zijn gisteren twaalf burgers omgekomen. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. In Australië zijn vijf mannen veroordeeld voor het beramen van terreuraanslagen. Ze kregen 23 tot 28 jaar cel opgelegd en moeten daarvan minimaal drie kwart uitzitten. De mannen werden vijf jaar geleden opgepakt. In hun huizen werden grote hoeveelheden wapens, munitie en chemicaliën gevonden. Ze hadden aanslagen willen plegen uit protest tegen de aanwezigheid van het Australische leger in Irak en Afghanistan. Drie meisjes uit het Franse Grenoble hebben bekend dat ze een buurman hebben gemarteld. De meisjes van 14, 15 en 17 jaar oud zouden tot twee keer toe het huis van de man zijn binnengedrongen. Ze maakten compromitterende foto's en mishandelden hem met een mes, een hamer en met heet water. Ze maakte hem zo eerst 1000 euro afhandig en later ook zijn pinpas en pincode. Twee van de drie Franse tienermeisjes waren bekend bij de politie. Dan nog het weer, enkele opklaringen en lichte tot matige vorst. Overdag meer bewolking en lokaal wat sneeuw.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 chapter and the apple short.